Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De 11-jarige Michael en zijn moeder hebben gisteren een nieuwe aanvraag ingediend om in Nederland te kunnen blijven. Daarmee is hun uitzetting naar Armenië voorlopig van de baan. Volgens het parool is er nu een aanvraag ingediend om Michael bij zijn vader te laten verblijven. Die woont ook in Nederland en zou een voorlopige verblijfsvergunning hebben. Kamala Harris en haar running mate voor de presidentsverkiezingen Tim Walz... geven donderdag voor het eerst een interview sinds het begin van hun campagne. Dat meldt CNN. Die zender gaat het interview afnemen en uitzenden. Presentator Dana Bash zal met de twee democraten in gesprek gaan. Harris krijgt al weken kritiek omdat ze nog geen interviews heeft gegeven. Het interview bij CNN wordt vrijdag om drie uur s'nachts Nederlandse tijd uitgezonden. Wetenschappers hebben nog geen oplossing gevonden om relatief kleine projecten vrij te stellen van strenge stikstofregels. Provincies hadden gevraagd om te zoeken naar een grens waaronder geen stikstofvergunning nodig is. Maar die grens is dus niet gevonden. Wel pleiten de wetenschappers voor meer onderzoek. Nu moet voor vrijwel elk nieuw project dat stikstof uitstoot een vergunning worden aangevraagd... tot frustratie van boeren en bedrijven. Minister Wiersma van Landbouw wil dat graag veranderen. Voor het eerst in 24 jaar gaat een Nederlander als veldspeler aan de slag in de NFL, de belangrijkste competitie in American football. De 27-jarige Thomas Odukoya kreeg dinsdag te horen dat hij bij de selectie zit van Tennessee Titans voor het komende seizoen. De vorige NFL-speler van Nederlandse komaf was Harold Hasselbeck. Hij won twee keer de Super Bowl met Denver Broncos. Zondag 8 september speelt het team van Odukoya de eerste wedstrijd op bezoek bij de Chicago Bulls. Het weer vannacht is het helder.